Dit is Jeroen Tjepkema de het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens legt Uber een boete van 600.000 euro op... voor het verzwijgen van een datalek. Het internettaxibedrijf werd in 2016 gehackt... waardoor de gegevens van zo'n 57 miljoen gebruikers... in handen kwamen van hackers. Eerder trof Uber in deze zaak al een schikking met de VS van 148 miljoen dollar. De Wageningen Universiteit wil meedoen aan het landelijke experiment om legaal wiet te telen. Een aantal gemeenten gaat volgend jaar met die teelt beginnen. De onderzoeksleider zegt tegen een Vandaag dat Wageningen wil meehelpen om de teelt zo duurzaam, veilig en gezond mogelijk te maken. In Apeldoorn staat een vestiging van Karwei in brand. De vlammen slaan uit het dak van de bouwmarkt... en tot in de wijnomgeving zijn dikke rookwolken te zien. Het pand dat verloren lijkt is ontruimd en er zouden geen slachtoffers zijn. De brandweerkorpsen van Apeldoorn en Vaassen bestrijden het vuur. Het kabinet gaat versneld de onbewaakte spoorwegovergangen uitbannen. Binnen vijf jaar moeten er helemaal geen spoorwegovergangen zonder spoorbomen en bellen zijn. Daarvan zijn er nu nog 135. Staatssecretaris van Veldhoven vindt dat niet meer van deze tijd. De Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan bij de politie in Den Haag tegen VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. De partij vindt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van zwerfafval in wording. Dijkhoff liet tijdens het VVD-congres ballonnen op als ludieke actie... omdat de partij het verwijt krijgt dat er te veel proefballonnetjes worden opgelaten. Marslander InSight heeft zijn eerste scherpe foto van Mars gestuurd. Daarop is het oppervlak van de planeet goed te zien. De Marslander heeft nu zijn zonnepanelen geopend... en is begonnen met het opladen van de accu's. Een van de missieleiders zegt dat de landing gisteravond foutloos is verlopen. Het weer, vrij veel bewolking vandaag, maar ook af en toe zon.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 Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.